Dan mogen woningen geen energielabel E, F of G hebben. Zo'n label geeft onder meer aan of de isolatie goed is. Er zijn nu in totaal 580.000 huizen met een slecht energielabel. Woningen die een monumentenstatus hebben vallen niet onder de nieuwe regels. Werknemers op Schiphol krijgen een extra beloning voor hun werk in de zomer. Samen met de vakbonden heeft de luchthaven een nieuw plan opgesteld, zegt de directeur. Het gaat zowel over komende zomer, een zomertoeslag. Schiphol aantrekkelijk houden, waar nodig aantrekkelijker maken. Ook meer personeel aantrekken. En tegelijk praten we ook over structurele maatregelen... over de organisatie van werk op de luchthaven. Vanaf morgen krijgen beveiligers, schoonmakers en bagagemedewerkers... er iets meer dan 5 euro bij. Ze krijgen de toeslag tot begin september. Fulltime medewerkers gaan er daardoor 840 euro per maand op vooruit. Nabestaanden hoeven voortaan niet meer zelf het huis schoon te maken als daar een moord is gepleegd. De minister van Rechtsbescherming is bezig met een speciale regeling hiervoor. Na sporenonderzoek ruimt de recherche wel een beetje op. Maar als iemand in zijn eigen huis is gedood... draaien de namenstaven op voor het schoonmaakwerk. Ze moeten een speciaal schoonmaakbedrijf inhuren of dat zelf doen. En Hongaarse voetbalsupporters hebben een omweg gevonden... om toch naar een voetbalwedstrijd in Budapest te gaan. Eigenlijk zijn ze niet welkom. Ze hebben straf gekregen van de UEFA... omdat ze racistische en homofobe opmerkingen hadden gemaakt tijdens het EK. Dat verbod geldt alleen niet voor kinderen. Onder de 14 mogen zij altijd gratis naar wedstrijden dus ook deze, onder begeleiding van een volwassene. En dan nog het weer vanavond en vannacht overal droog. Het af naar een graad of 6 en er kan wat mist ontstaan. Morgen bijna overal droog, aardig wat zon en een graadje of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ruim 10 files. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen 10 minuten oponthoud. onthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Vaart-Sveen een kwartier.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 Dat staat in nieuwe verduurzamingsplannen van minister De Jonge. Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen dan geen woningen met energielabel E, F of G meer verhuren. Een Surinaamse Nederlander die al 38 jaar vastzit in de VS... maakt goede kans om vrij te komen en naar Nederland te reizen.